Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet en Groningen zijn het nog niet eens over compensatie voor de gaswinning. Tussen de wensen van bestuurders uit de regio Groningen en de plannen van het kabinet... zit nog een substantieel gat, dat zei de commissaris van de Koning René Paas na urenlang overleg. De Groningen eist zeker 30 miljard aan investeringen. Volgens Paas kwam het kabinet met meer dan een appel en een ei... maar nog lang niet genoeg om de Groningse ereschuld in te lossen. Bij het overleg waren onder meer premier Rutte en staatssecretaris Velbrief aanwezig. De komende dagen zijn er nog vervolggesprekken. Duitsland heeft Oekraïne een Patriot-verdedigingssysteem geleverd. Oekraïense militairen hebben al training gekregen in de bediening daarvan. Het mobiele Patriot-systeem is zeer geavanceerd. Het kan worden gebruikt om vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten onschadelijk te maken ook Nederland en de VS gaan nog Patriot-systemen leveren aan Oekraïne. Real Madrid en AC Milan hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Madrid won ook de uitwedstrijd tegen Chelsea met 2-0. En na het 1-0 verlies in Milaan kwam Napoli thuis niet verder dan 1-1. Dat was niet genoeg voor de Italiaanse koploper om de halve finales te bereiken. En voor AC Milan is het voor het eerst sinds 2007 dat de club weer bij de laatste vier zit. En een Schotse ultramarathonloopster is gedisqualificeerd na een race. Zat een deel van de route per auto afgelegd, bleek na controle van haar GPS-gegevens. Ultramarathons zijn hardloopwedstrijden van meer dan de gebruikelijke ruim 42 kilometer. In de race van 80 kilometer van Manchester naar Liverpool was te zien dat de Schotse een tijdje bijna 60 kilometer per uur ging. De wedstrijdleiding stelt dat ze dat wel in een auto moet hebben gedaan en schrapte de atleten van 47 uit de uitslag.